wil u graag aankondigen. oh, we hebben nog vijf minuten, zie ik. Oh, mijn hemel. Eh, jij kan heel snel gedichten voordragen, hoor ik. Ja, nou, twee. Ja, de, de, de, TikTok-gedichtengeneratie. Tim, ik heb jou het woord, alsjeblieft. Heb je dit? Vurige tongen, ruigoord, pinksteren. 2024. De laatste vijf minuten. De laatste vijf minuten. De gouden schitters. Woe! Dat was zacht inderdaad. Oh, oh, oh. oh. en een weerschap weerbarstige oogkleppigheid wordt met gouden schitters op een voetstuk voor ieder tentoongesteld. Als onderdeel van een collectieve zichtzag van wederzijdse geruststellingen, waarmee ze elkaar vertellen dat ze nu zoveel beter dan toen zijn, terwijl ze eigenlijk nog steeds hetzelfde en waarschijnlijk om deze reden nog erger zijn. 2024. muziek speelt, ben ik nog, uh, eh, Lex is dat, in de kerk. Eh, met Gillian op piano. Dan gaan we in plaats van dat er is gedanst wordt op elektronisch, gaan we samen zingen en gaan we co-creëren en liedjes maken. En eh, ja, laten we ons echt meevoeren op de eenvoud eigenlijk een keer. en ook met mensen die ongeacht publiek weer wat inbrengen, zoals je eigenlijk Ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen, dus dat gaat zeker Openbare Werken, Ruigoord 2024. Zonder een danseres aan zijn mond. De nachten zijn lang, maar hij is niet bang. De quickstep en de tango. Hij danst voor de grote show. Hij is al te oud voor de grote show. De lichten zijn al gedoofd, maar hij staat nog steeds in de zaal. De barman schudt zijn hoofd. Dit was de laatste maal. Dan denkt hij, aan het grote succes dat hij tekort heeft geproefd. Een danser wordt snel oud, zodat hij niet meer hoeft. bemind. Maar eens is het tijd voor een afscheid. De jeugd ontsnapt ook aan hem. In het café kijkt hij weemoedig naar het leven dat aan hem passeert. Naar het leven dat aan hem passeert. Ja, naar het leven dat aan hem passeert. Herkesin hangi ay? Ne one. stram in hypnose, de massa-hypnose, Afikse na. Gevangen in de situatie, van, van locatie tot locatie, geprogrammeerd door de grammatica, alsof er een spookschrijver in mijn schuil gaat. Wat ik beweer is eens bezworen. Klinkt hier geen scenario doorheen? Als de verteller van een profetie verscheen ik op het toneel om aan te slaan, als kettingreactie wel te verstaan. Achtervolgd door het verhaal, het wezen van de taal, aan wiens kreten ik ben geketend. Het heeft me tot slaaf gemaakt, ik ben erdoor getekend. echt is deze vleesgeest niet aan bederf onderhevig. Het komt me de strot uit, zijn kijk op de wereld, mijn voorgekoude woordvoorraad. Hij drukte zijn stempel stelselmatig, trok mij aan zijn rode draad, een labyrint van associaties, tot aan de kern van zijn inspiratie, de gespletenheid mij aangepraat. Ingelijfd als griffier trok ik met inktgevulde aders door een wereld van papier. Het bloedspoor dat ik achterliet door de punt van mijn pen werd de groef voor een stem. Als een boer voor de ploeg trok ik mijn voren, letterzaaiend en dromend dromen te oogsten. Dansen waren pijpen dat mijn ritme speelde. Het dagelijks ritueel dat alles liet rijmen. Was ik de trein op het spoor dat ik schrijf onderwijs voort liet glijden. Langs water, lucht, aarde, vuur en ravijnen. Er kwam geen eind aan deze baan. Zolang ik doorschreef, bleef ik in leven. Keek ik terug, dan werd ik een zoutpilaar. Kon ik mijn schreeuw laten verstenen tot een zuil in de leegte, het massieve niets dragend, dan krijte ik een stilte die eindeloos luistert. dank jullie wel. Voor jullie aandacht en eh, deelname. Ah, Komt er nog een andere band? Ze, staan erachter klaar om uh, eh, theaterstuk op te bouwen. Nou, dan eh, dank jullie wel en tot slot. tikkers, get your tickets. Handen omhoog en de count of drie. Make some noise. One, two, three. Ja, ja, lieve mensen. Heb je er nog eentje voor? Ja, ja. It's one love, one nation, it's a colorful collaboration. Wij zijn Katie Sound System. And if you feel the vibe, just hello, 2024. like this, give it to you like a gift. Brighter than the sunrise, deeper than full moonlight, brighter than the sunrise. depression in the hidden places when conjured up thoughts become louder than mountainside echoes. The wind is almost always blowing and almost leaves room for other musical beats. A world piece of musicality leaves the door open for burning beat drums, occupied with little else and channeling these messages to This musical revolution, this musical, this musical revolution. muchas gracias. la est le, technicien de son de Snow Apple. Hey, c'est moi. But do Ja, kom zo binnen. Ja, even overnemen. Hallo. hey Hans. <laughs> Ik doe even een radioruigerbriefing. Ja. Om één uur dan gaat de godin rondlopen door het dorp. En dan eh, gaan overal alle podia gaan er weer dingen gebeuren. En om vier uur Rebel Stage. En om twee uur uh, eh, Pampodium. En eh, ook om één uur anderhalf podium bij de kerk. Wie is die godin dan? Eh, dat is ehm, iemand die dat uitbeeldt. Oh, <laughs> en die loopt door de straat. Welke? Uh, ik weet niet wie dat is, ik ken helemaal niet. Oh, gewoon een godin. Oh, lekker. Nou, oké. Ja. En eh, de Poesie Boys, hè, vanmiddag. Oh ja. En wij? Waar zijn wij? In de salon. Hoe laat is dat? Om, ik geloof om vijf uur. Oh, oké. Ja. Nee, dat is echt, eh, als je eh, kunt, dan moet je komen, want het is helemaal te gek wat je hier te zien krijgt. Okay. Gisteren was al te gek. Iedereen die betovert het, eh, over het terrein, maar vandaag wordt nog te gekker. <laughs> Wauw! Dus, Oké, nou. Ah. De news! Hoezo? Het is, helemaal, het is helemaal geen Martine Groeneveld om 1 uur. Het is Linde Suzanne. En wanneer ga jij dan, eh, eh, Jan, half zeven. Vanavond, ik praat met Jan Madaal. Terwijl we de kikkers op de achtergrond horen in de schoten. Want het heeft geregend vannacht. Hopelijk blijft het droog ja, lekker. Ik, uh, ik moet soundchecken. Oké. Zeg maar, nu. Oh, tot later dan. <laughs> Doeg. Later, daar eh, we Radio Patapoe. We werken, samen. Dit festival werkt altijd samen. Uh, maar dit, dit, festival ook. Ja, maar dit is wel echt een top. Ja, We hebben een soort van top bereikt die eh, nooit meer hoger kan, maar waarvan we zeker weten dat die toch nog hoger gaat worden. Ja. Kan niet. Nee, ja, kan wel. Maar dat nee, nee, kan niet. Wij, gaan, kan niet. Nou kan niet. Ja, nee, het is al. ik heb, weet je, ik, ben al de hele ochtend aan het zoeken naar een boze mens. Oh nee, dat moet je... Dat, want eh, weet je, ik maak me ernstig zorgen. Want het is echt een enorme kutwereld. En iedereen loopt hier maar gelukkig te zijn. Ja, nou ja, ik kwam vanmorgen in de kerk. En er zat al... Eh, iemand gewoon uit zichzelf uh, waanzinnig mooi piano te spelen. en, eh, normaal joh. Ja, en, uh, en, is Hou toch op! En, Hou op! foei, stout, oh patapoe, af. Hey. Foei, stout, patapoe, nee, af. Nee, nee, niet zo negatief. Netjes zijn. Niet zo negatief. Netjes. de truc, lief. de truc. Praat is lief, praat is lief. Precies. Thank you. En toen dacht ik, ja, het verhaal is anders. Want we weten, in den beginnen was het woord en het woord was niks. In de beginnen, voor de schepping, was de aarde woest en ledig en duisternis was op den afgrond. Er was niks. En alle dingen die vanuit niks geworden met woorden zijn en zonder dit is geen ding geworden die geworden is. Ja, deze tekst ken je. Dat is het verhaal uit Genesis. Wat het verhaal van de schepping is. Maar wat niemand weet, niemand weet, is dat het woord niet God, maar niks heet. Niks. De godin met de naam niks. N-Y-X. En als het woord niet wordt gesproken, sterft het woord. En sterft dat wat met het woord geworden is. En we verwingen het woord niks voor God. Want niks is ook maar niks. Dus we hebben het aan de kant gezet. Niks is de godin van het niet. Duister, nacht, leegte, diepte, ongrijpbaar, onzichtbaar. Daar hebben we niks te zoeken, dacht men. Niks te beleven, niks verheven Mm. De waarheid is dat deze niksheid zo krachtig is en zo machtig dat we er gek van zouden worden. Helemaal gek en van ervan weg zouden willen. Die grote, donkere leegte, we zouden gaan gillen. Ondraaglijk. We konden het niet. We gingen weg van niks. En dus bleef zij, de godin met de naam Niks, die aan het begin stond dat van alles dat werd, zij bleef achter in het grote niks, van waaruit alles begon. En zoals dat gaat met alles dat wordt opgesloten, alles dat wordt erkend en alles dat wordt afgestoten. Dat gaat groeien en rotten en woede gaat opkroppen. En zij daar in de leegte en de nacht en het duister hielpen niet mee om licht te brengen want licht is niet haar ding. Ze werd nog dieper, nog leger, nog meer duister. Haar naam vergaat tot stof, vergaat tot niets, tot niks, tot niks. Maar wat een geluk dat wij hier in onze Nederlandse taal, dat deze naam nog altijd wordt genoemd. Wanneer wij leegte en onzichtbaarheid hebben, dan zeggen we, we hebben niks. Maar achter dat niks, dat daar deze godinhuis met deze naam, dat weten niet velen. Het was een paar jaar geleden, rond november, december, toen mij gevraagd werd naar een verhaal. Waarin het duister werd verwelkomd. Dat dat niet werd gemeden. Ja, dat is er wel, zei ik, dat is er wel. Maar terwijl ik onderzocht en speurde, bleek dat het telkens weer gebeurde dat elk duister tot doel heeft om tot licht te komen. En dat duister, nacht en mooie dromen niet worden geëerd om wat zij zijn en wat zij brengen. De poort naar het zelf, naar de schatten van binnen. En dus is het er niet, dat verhaal. Het is er niet. En zo vind ik haar. Niks. Ik riep haar naam en ze kwam. Ze stelde zich voor en ze liet zich zien. Maar wat ik niet wist, is dat die onmetelijke diepte en leegte van haar zijn zo machtig is en ik zo klein, dat het donker zo oneindig is en dat het niks, dat daar zo weinig is, dat ik het niet kon velen. Misschien heel even, maar daarna verdween ik. Ik werd van niets tot niks. Vergat mijn naam. En ik zat zonder, opgegaan in het grote daaronder, in het lege, in de leegte en donker. Poeh. Ik kwam eruit. Het werd lente. Mijn naam werd genoemd. En ik herinnerde mijzelf. Ik herinnerde mij de woorden die bij mij hoorden. Oeh, ik snap ze nu, die eerste scribenten. Dat zijn de schrijvers van het schrift. En zij hebben haar uit de Genesis gewist. Want wanneer je niks eert als het oerbegin van alles, dan verdwijn je in de diepte. Dus beter eer je dat wat geworden is dan, en dat wat geordend is door het woord. De galactisch ordenende dynamiek, afgekort God, galactisch ordenende dynamiek. Want daar waar de ordening ontstond tussen licht en duister en tussen niets en iets, daar konden we het ongrijpbare grijpen en het onnoembare begrijpen. En onze tekortkoming voor niks ontwijken. Ik heb respect. Ik buig mijn hart voor het grote niks. Thank you. Ik ben geen mensenhaat, maar graag, graag, Maar vaak zie ik er minder. Maar vaak zie ik er graag minder. Maar vaak zie ik er graag minder. Ik ben geen mensenhaat, maar vaak zie ik er graag minder. En heeft mijn innerlijk kind al ga weggesist voor mijn volwassen ik een tik op die stem kan geven. En heeft mijn innerlijk kind al ga gesist voor mijn volwassen ik een tik op die stem kan geven. Krr, krr, Ik heb wel smaak. <laughs> Eh, er was heel lang een beetje een verborgen plek op Ruigoord. Dit was eigenlijk allemaal begroeid. En hier graasde af en toe een paard. En die hield ervan om hier te rollen. En eh, op een dag dacht ik, dit is eigenlijk de mooiste plek van Ruigoord. En ik hou heel erg van de natuur, net zoals de god Pan de god van de natuur is. Uh, niet dat ik de god van de natuur ben, maar ik zou er wel graag naar willen solliciteren. Hoewel ze hebben me niet nodig. Oké. Ehm, maar deze bomen vond ik een prachtig theater vormen. Dus toen heb ik het panpodium geschapen. Dit heb ik zelf gebouwd, zelf geverfd. <laughs> en eh, in de zomer maak ik hier voorstellingen met poëzie, muziek en schimmenspel met dit scherm en nog een scherm. Dus ik kom vooral in de zomer terugkijken naar mijn voorstelling. Maar vandaag is Vurige Tongen. En Vurige Tongen gaat over poëzie. En we beginnen met een hele bijzondere dichter. Haar naam is Roberta Petzold. Eh, ze komt helemaal uit Ruigwoord. En eh, haar eerste bundel verscheen bij Van Oorschot. Vruchtwatervuurlinie, bekroond met de Sees prijs. Niet meer te koop. Dus als je hem wil, stelen hem van me. En dan zal ik je een leven lang achtervolgen. Nee, hij, hij wordt weer besteld. Hij wordt weer herdrukt. Eh, daar ga ik niet uit voorlezen. Want ik heb net een reis gemaakt. En nieuw werk geschreven eindelijk. En eh, dat heb ik allemaal in Bretagne geschreven. En dat ga ik nu voordragen. Welkom allemaal op de tweede dag van Vurige Tongen Pinksteren. Zo kwam ik aan. De maan. Tussen twee eilenberken op een berg met een hellend veld, waar meisjes pinksterbloemen plukten. En nu loopt er een mot met één enkele voelspriet, drie keer zo lang als zijn lichaam, recht vooruit en tast het kampeerplastic af van mijn lichtgevende massaproduct. Wat hoopt hij te vinden? Met die antenne die hij in zijn toekomst steekt. Waarom die onstilbare honger naar licht als je alleen s'nachts leeft? Ik ben geen mensenhaat, maar vaak zie ik er graag minder. En heeft mijn innerlijk kind al ga weg voor mijn volwassen ik een tik op die stem kan geven. Krassend in een harmonisch landschap brommende decathlonjasjes, elke stilte met machines verscheurend met een uitdrukking van bewusteloosheid, onbekwaam om een lichaam te dragen, uit hun sullige kassen kijkend. De stramme manieren, en brosse grapjes, dwingende vriendelijkheid en de fantasie van een niet-machine. Lompe leidinggevend, aan een tijdslijn die de droom van een albatros had kunnen zijn. En als mijn compassie is moe gestreden, word ik wat ik veroordeel. Strak en zonder vermogen een ander te zien. Ik zag het paradijs vanaf de snelweg liggen. Dromende bomen in het donker. Waar de vroege lentezon een wit huisje met handgemaakte kozijnen had gevonden en fel gekust. Aan de andere kant van de weg stond een door machines gevlochten hek, om hetzelfde bos geklemd. Een hek te hoog voor alle gek geworden moeders die de snelweg naar de hemel wilden nemen. Dit schreef ik op weg naar Bretagne. En eh, ik reed langs Vught en ik zag dat hek. En eh, later, drie dagen later, toen hoorde ik dat, dat mijn neefje die zit in Vught, dat hij had geprobeerd om, eh, om de snelweg naar de hemel te nemen. Dus dat was een hele Nee, eh, nou geen vreemde, maar nee, dat was. Het was. En daarop aansluitend droefspel. Platgereden veren op het asfalt. Spetters vlees. Een klauw die in de lucht grijpt een halve vleugel gespreid in schoonheid. En vorige week nog in vrijheid vloog. Iets waar dit gereguleerd razen. Stand-up comedy waar niemand lacht. wat het is om kleintjes te hebben. Begluur ik in de spiegeling van mijn openstaande raam, waar de schapenmoeders rond de stam van een tia liggen, lammetjes tegen hun aan. Achter mij spelen twee mensenouders met hun dochters, die al lang, maar nog enkel zijn. Hun moeder recht als de tennisbaan. Hun moeder is recht als de tennisbaan en mijn lichaam, dat alle bochten van de wolken die over de heuvels rollen kent, spoelde nooit een kleintje op deze kust. Hoe het is om kleintjes te hebben, hoorde ik in de woedende angst van mijn vaders stem als ik te ver uit het raam hing. In de krijs van de valk die de kraai krast met haar klauwen. Daar is een stand-up dichter. Iemand probeert wat. Ondergedompeld. We gaan voor onze mond. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> In de woedende angst van mijn vaders stem als ik te ver uit het raam hing. In de schreeuw van de valk. In de krijs van de valk die de kraai krast met haar klauwen in de slapeloze ogen van pasgeboren moeders en het gelaten staren van weggestopte oma's. De handlezer die aan elke linkervinger een kind had las twee krassen die mijn kinderen zouden worden. En ik kocht zijn verhaal omdat ik zag dat hij honger had. De hommel die ik vrij wens vecht tegen het raam. Net als de vlinders die ik vandaag ving. Met alle kracht beuken tegen doorzichtige muren. En ik stel me voor dat God mij ook zo ziet en elke keer. En, een, en na de korte opluchting van me vangen en weer vrijlaten, weten dat ik een nieuwe gevangenis vind. echt even ingetuned het afgelopen half jaar. Ja, is hetzelfde. Oké, nou, ik ehm, ga het even laten weten en uh, ik uh, mama ook even contacten en dan eh, dat er ook bij. Ja, ja dat doen we met die boeken ook. Oh, ja. Over dat ze een versterker. Ja. Hallo. Hallo. Dus eh, nou, dat doen we ook al. Maar het is... Eh, het is tijd. Hoe laat? Wie gaat er nu optreden? Jim gaat zo meteen optreden om drie uur. Oh, en eh, over hoeveel tijd is het drie uur? Over zeven minuten precies. Oké, okay. Dus het zit helemaal goed. Het zit helemaal goed, het goed voor bij. Hallo. Hey, kijk, hier zijn we in Theo's Theo in het Theo En hier is nog steeds... Nog steeds Illa en nog steeds Sandra. En eh, dat blijven we ook gewoon. En eh, ik hoop dat de theetuin ook gewoon blijft. Maar dat is... Uh, hoop ik ook. Dat is voor iedereen, ja. ja. het is weer genieten als vanouds. Iedereen is blij, de zon schijnt. Het is een klein wonder weer. Dankzij wie dan ook. <laughs> ja, er gaat zo meteen iemand optreden. Eh, ik zie toch dat er wat uh, boxjes zijn gekomen, dus dan kunnen we het ook allemaal horen. Ja, er zijn heel veel boksen gekomen en er zijn mooie optredens geweest. De klankschalen was schitterend gisteren en eh, vandaag was er een harpiste. En het is heel eh, zachte muziek over het algemeen. Veel vrouwen, veel jonge vrouwen die eh, spelen. is echt heel mooi en zingen. En Degene die dit hoort, kom de volgende keer, want ik, ik heb dat dus niet meegemaakt. Nee, oké. Helaas. maar volgend jaar, wie weet, kunnen we hier gewoon iets neerleggen, zodat we... Wat is, ja, oké. Lijkt me fijn. Ja, lijkt me ook hartstikke <laughs> fijn. we, blijven, uh, we blijven hopen. Ja, ja, ja, dat zou sowieso. Ja. <laughs> Oké, nou, dan gaan we zo. Dankjewel. Heel fijne dag. Met jou? Test. Hallo. Test, test, test. het soundchecken. Half drie. Is het, eh, heb je al een beetje meegeluisterd? Is het te hard of uh, zo? een beetje hard. Uh, ja? Oké. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jim Faber. Welkom bij dit optreden. Ik ga jullie even meenemen in eh, een aantal liedjes die ik heb geschreven. Ehm, ik schrijf eigenlijk vooral over dingen die ik eh, ontdek in het leven. Eigenlijk ik, terwijl ik het leven ontdek. En dat kan soms een beetje eenzaam voelen, omdat je het allemaal in je eentje doet. Maar eh, daar schrijf, heb ik een liedje over geschreven dat we eigenlijk compleet zijn. Ook al zie je dat soms niet. wil zeggen is dit, dat elke keer dat als je uh zegt, dat je daarmee dan een momentje van aarding pakt. Want uh is immers de laatste klank. Dus... Ik had beloofd dat ik eh, mijn performance ging doen, dat heet volledig. Vol bloed, volksdans. Volume! maken, Volkswagen! Volhouden! orde, Volledig. Wat houdt dit nu toch allemaal in? Leegstand. Belegering. Leeghalen. Leeg Leegpompen. Leegte. Lego. Gelegenheid. Leeg Legaal. Legende leeglopen. Uh, ik heb hier een. Eh, nou, wat is dit? Tafelpoot. Plank. Plank hoor ik daar. Dan nog uh, een balk. Hou, hout, hout, hout. Op zich is het, wel, klopt het wel, maar hamer. Aha. Eenmaal andermaal. Nou, ik heb namelijk besloten om dit ding aan te bieden als uh, eh, didgeridoo bouwpakket. Dus dan uh, koop je deze van mij voor grof weinig geld. En dan ja, uithollen maar. Dat moet je zelf doen. Het is een bouwpakket. Dat eh, had ik al gezegd. er schijnt een vrij gezellig geluid uit te kunnen komen. Een beetje oud-Hollands, zeg maar. Wie Piet? Niet allemaal tegelijk. Zie ik daar een pot van 2 euro voor de man daarachter uh, eh, zie ik een vredesteken maken. Dit is een veiling, hè? Een vrij veilige veiling, maar dit geval is ook te gebruiken als wapen achter de hand. Mogelijk zelfs als verzamelobject, waar je misschien nooit meer vanaf wil. Nou ja, mocht het niet lukken me uithollen, dan uh, flik je maar de brandstapel. Mocht het wel lukken om hier een didgeridoo van te fabrieken, dan kom ik graag bij jou die eerste rij liggen. Bij jouw sound healing poging praktijk. Dat heb ik nodig, hè? Dat zie je gelijk. Eh, dit is de kinderen, eh, voor de kinderen hebben we er ook eentje trouwens. Ja, ja, ja, ja, petouw, go for the dope. Where we are there is high hope. Let us live in lust and love blessed by the below and the heavens above. Doodse stilte. Joh, het goed? Ik eh, ben totaal mislukt als graprapper. Daarom sta ik hier nu als stand-up comedian in Spain. Maar toch, maar toch, ik heb soms zin te zingen. Maar ik heb moeite met teksten die niet kloppen. Ik krijg het te kwaad. Ik als ik zing. Bye. let's do one that's not that new so I don't fully get out of the comfort zone. But, uh, this is called Sunflower. How are you doing? Good. that I like both worlds Just like I like the sun, I like the rain For me, those two are just the same All I wanna do is live without my shame Take the time so I can learn who's my name forma We we are awake though. <laughs> You're awake, Yes. Okay. It was beautiful. Um. yeah. So I want to try again something new. If that's okay, so faults are gonna be made, but that's the place. This is the place to make a mistake. This is called We Will Rise, and it's. Um, a friend of mine, she got one note from Patti Smith. Who knows Patti Smith? Mm-hmm. She's a poem. And it said, Power to the people. Yeah. That's this song about. Thank you. 2024. Song. Fire, fire, fire. We all just sang along. So thick the air, the house was gone, fire was out, choking go on. Fire, water, ashes. We all began to cheer. Some of us thought to ourselves, what am I doing here? Aya packed his trunk and we all just moved along. When Aya shouted, fire, we all joined in the song. Eyes began to droop. We drifted off to bed. Aya shouting, fire, his voice inside my head. I a pointing finger and shouting, Fire, fire! I can't remember much, but of this I never tire. I appointed fire while singing us his song. Fire, fire, fire! We sweetly sang along. Where there's smoke, there's fire. That night he saved the day. For a moment we did nothing. It was something he might say shouting, Fire, fire! We soon began to move. Dude had set his house alight, he had a point to prove. I shouted, Fire! The sky all black and red. Fire, fire, fire! Now mine is the voice inside your head. Fire! is the new one I wrote for today because <laughs> I had to come up with something. And it's um, based on a few lines I wrote when I uh, went to, uh, I moved to uh, New York in the 80s to go to acting school for a year. And. Okay, this is a different one. Also wrote for today. I didn't do finish the other one. Um, from a few lines I wrote in high school. <laughs> Oh my god. Uh, yeah. Okay, it's called The Feeling. The strange feeling starts down in my toes. I said in my toes, not in my nose. And from my toes, the sensation grows. I ask, are we friends or are we foes? It worked its way up, up past my knees. My legs, they are beginning to freeze. My hips move as if surrounded by bees. I ask, what are those feelings and what are these? It climbs right up, up past my neck. My mouth is shouting, What the heck? My nervous system is a nervous wreck. I'm in too deep. This feels really high tech. My face feels flushed like a summertime rose. My lips are twisting into pretty bows. I wonder if sensations are friends or foes. I ask, what are these feelings and what are those? I quiver, I quake, I give its take. It lifts me right up, up from the ground. My head is spinning all the way round. I cannot look don't want to touch down, I fall in space while speaking some sound. My fingers they shiver, my arms do shake. I wonder if I'm sleeping, though I'm feeling awake. Not asking for a friend, I ask for my own sake. I ask, is it real or is it fake? The feeling is doing its best to impress, but feelings are something I try to suppress. When I do feel my feelings, I do really express, but often I find feelings so meaningless. Now eyes they close can no longer see. Now I am feeling and feelings me. But as the door's unlocked and I've tossed the keys, I'll still be asking, What is this feeling? Uh, can you tell me, please? I'm alive, I live, and away I give. As William Shakespeare once said to me, it's to be or not to be. From sensation can't be free. The feeling has left me in ecstasy. Woo. Hey. Hoe gaat ie? Hey, hey. Hey. Goed, goed. lines for ladies. Conform to the expected norms. Got to be pretty to be acceptable, thin to be truly pretty, blonde to be beautiful, be tractable, be amenable. Feminine means high heels, makeup, or at least mascara prioritize your appearance above your personality, and above all, do not get fat. Men are visual and superficial, so don't be too deep. Always aim your attractions at men. Don't be too smart unless you're a genius. But if you are a genius, always know a man genius who is better and refer to him frequently. Make an effort. Don't be loud. Be sweet. Avoid conflict. Be a fashionista. Don't be proud. Be kind. And be blind to men's faults. And above all, avoid getting fat. If you have to eat, cultivate bulimia. It's almost impossible to see, so it's less pleasant, uh, less unpleasant for other people, and you may live longer. Conform, please, to society's norm. Vilify scorn, denigrate, malign youth and those younger. Despise, fear, disparage, depreciate old age and those older. Obviously, only other women. And do not get fat. Be witty if you are pretty, you may of course do and say anything when and if young and beautiful, see above. Slander, objectify, and emphasize your feminine gender within the acceptable and given norms. Don't mouth back, strive to attract men. Charm, please, flirt, but only tease if gorgeous. Don't talk. No one is interested in your opinion. Listen and be aware to never bore a man. There's no real reason to talk to other women. Just conform to the well stated and observable cultural norms. Remove all hair. Head and eyebrows are, of course, the only exceptions. Get surgery to correct Mother Nature's mistakes. Eye job, nose job, boob job, carve your labia, bleach your anus. No pain, no gain. Search for and eradicate Mother Nature's mistakes, of which you will have many. Learn to clean and tidy. You only need to be able to read a recipe or a magazine. Tais-toi, sois belle, want het oog wil ook wat. Oh ja, I spy with my little eye. I know with my little ear. Did you have a night? Yeah. sarcasm of Heli What the hell? Now something positive, please. I, I Fuck the system! Kill the police! Sorry. Flower the system. Be at Love them all. Love them all. Love them to death. <laughs> That's Love them to live. plans. Instead, pleasures theirs is. Will know has who, will know has who, wants to move who. Still is body, music the here. Trance are in, music the here. Dance, it watch, escape soul. Alive, ah. Alive. still it escaped soul. Ha! Dives, universe, the world sweep. Green, green, green, green. Green mine like I black it best some. Seen its places some. Hidden its places some. Bold time next timid time one. Cold feeling it's when soul warms, elated suddenly then City, Philemate Cannon. Buzzing go ears, ringing go eyes. Should have made that higher. Wait, let me go. Where am I? Buzzing go ears and weep eyes then. Fuzzy go eyes and ring ears then. for the time next timid time one. Grandma there gets six with knives hot. Scam, ah, it makes some. Gift, ah, it knows some. Meet, don't they? Collide thoughts. Feet, the in. Heart, the in. Head, the inside. Heart, the in. Red or black, brown, green it's then, meaning the sea. Get a grasp, slide, slip, pull, a feel, slide, slip. Sort of it, try it, groove, a in, beat, a in. Smooth kind of it, rough kind of it. It, love, just to love who? Big for hand people shit it calls some, poison it say one, mind that steals it, consciousness that directs it, Kind it ripples it, moving, naughty, wane the moon feel, wax moon the sea, brain the rumbles it, blood the in, head the in, fingers the on, red or black, brown, green kinda it's time with roll, time with sway, wide kinda it's long kinda it's groover in, beater in, smooth kinda it's rough kinda it's McGree. You're in a beat, you're in a groove. It's kind of long, it's sort of wide. You sway with time, you roll with the tide. It's kind of green, brown, black, or red. It's on your fingers, it's inside your head. It's in the blood, it runs the brain. You see the moon wax, you feel the moon wane. It's naughty, it's moving, it ripples, it's kind. It directs your conscience, it steals your mind. One call it poison, some call it shit. Big handed people who love to just love it. It's kind of rough, it's kind of smooth. You're in a beat, you're in a groove. It's kind of dry, it's sort of full. You slip, you slide you see the pull. You slip, you slide, you get a grasp. You see the meaning, and it's then it's past. It's kind of green, brown, black, or red. It's on your fingers. It's inside your hands. It's in the heart. It's in the feet. Your thoughts collide, but they don't meet. So no one's a gap of in in Your thoughts collide, but they don't meet. Some know it's a gift, some make it a scam. Hot nights with six dead there on the ground. It makes one mellow. Some see it as cool. This time the stage, and next time. fixated. Now deep in thought and suddenly elated. It can warm my soul. It can warm my soul when it's feeling cold. This time timid, the next time you're bold. It's kind of rough, it's kind of smooth. You're in a beat, you're in a groove. It's kind of long, it's sort of wide. You sway with time. You're rolling with the tide. Some places it's hidden. Some places it's seen. your body's still. You wanna move, you have no will. You have no will, is there pleasure? gevoelige mensen. Het zal niet meevallen met eh, deze beat op de achtergrond. ik heb een, e-mailadres achtergelaten. Nu loopt de opname. Je luistert naar geluidsopnames, gemaakt afgelopen Vurige Tongen 2024 in Ruigoord tijdens Pinksteren. ken ze al 50 jaar. We staan zeker van de eerste liefdesnacht. staan echt als kleine spelers op de schouders van zulke gigantische spelers. Zonder deze mensen eh, was er een cultuur niet geweest in Nederland. En ik ben zo ontzettend eigenlijk trots dat ik hier mag staan met deze mensen. Want deze hebben de weg bereid zodat wij kleine spelers kunnen zijn. We hebben dus ook geen site of Spotify, maar dank jullie wel. helemaal bedanken. Godverdomme, wat zijn jullie goed, hè? Ja! ja. Ik ben, opeens. Was ik al heel lang niet meer en nu ben ik heel trots. Ja. Ja. ook Oké, eh, ja, ik moet nog één ding moet van mijn hart. Ik vind het een fantastische middag was het. En nu begrijp ik ook waarom ik doe al twintig jaar met Hans kunnen doen. En ja, door, door hebben we zoveel fantastische dichters meegemaakt. En hopelijk nog beter gemaakt. En eh, ja, dan ben ik iedere vanmiddag van, ja, tuurlijk, ga door, ga door. Dank jullie wel. Je luistert naar geluidsopnames gemaakt tijdens vurige donder. En dit was in de salon der en je houdt nog te goed wat er allemaal nog verder gebeurde. Radio Ruigoord tijdens vurige donder Pinksteren 2024. Voordat de muggen ons op gaan eten. Kom mensen die hier nog zijn, niet veel mensen, maar ik wil graag ook een gedicht opdragen voor de mensen vanavond. Eh, het heet de regenboogslang. Daar. Daar buiten waar de vogels fluiten. Ik reik mijn armen uit om mezelf te kunnen uiten, zodat ik straks als ik slapen ga mijn ogen kan sluiten. En ik rust. Ik rust tot ik niet meer naar rust te denken hoef en de krekels beginnen te spreken voordat de vogels mij wakker fluiten. Bedroefd zijn de jagers die jagen in de nacht. Als zij geen prooi kunnen vinden, hebben zij de volgende dag minder kracht en de regenboogslang. De regenboogslang is voor regen nooit bang. Het Kabbelende water omcirkelt hem liefdevol en gaat rustig zijn gangen als de morgen aanbreekt, dansen de vlinders rond de zon. Alsof zij zich meer thuis voelen langs de horizon. De wind fluistert namen van mensen die er misschien al niet meer zijn. Via de bladeren van de bomen die vallen op de dorre weide langs het ravijn. Maar de regen verandert alles tot leven. Planten klimmen uit de grond. De vissen kunnen weer bewegen en zwemmen vrolijk in het rond. De bladeren van de bomen groeien zo dicht op elkaar dat de lucht niet meer zichtbaar is. Nu, nu de zon opklaart en de Kreken veranderen in rivieren, door de vlakte in, grote meren. Alle mieren raken bevreesd en ook zij zullen moeten leren. De Indianenberg voert ons met zijn betoverende rook dwars de regenboog heen op zoek naar. Op zoek naar sprankelende hoop, de meeste dromen vervagen in vlagen met de wind. De dag dat alles tot een einde komt, is de dag dat alles begint. dicht. Nou, eh, hij organiseert poëziemiddagen. Ja, ja, ja. Eh, dan. Roger. Roger. Roger, en hoe heet dat gedicht? De regenboogslang. Roger met de regenboogslang. De regenboogslang, ik heb nog meer wel de gedicht. Maar... Ja, dat met die eh, speakers, eh? Dit was nog met Langerland vorig jaar. Even te stoppen. Ja, dat was een eenmalig gedicht. Oké, okay, stop. Maar maar kunnen jullie contact, wat doe je vaker voor de gedichten? Ja, ik heb, ik, heb, dit was een gedicht die ik dan niet uit mijn hoofd kende, maar ik ken best wel wat gedichten uit mijn hoofd. Van jezelf? Ja, zeker weten. Als, als, als, hij wil misschien... Ja, misschien, ja, ja. Met het woord eruit gehoord. Dat, dat is wel leuk, ja. Dat zou leuk zijn. Maar is het op plek dan? Nou, dat is uh, de eerste plaats. Komt pas weer eh, in september, geloof ik. Zo. Dit is niet wat je, je moet hem niet aanraken. Ik zal hem niet aanraken. Maar ik Die jongen zit daar. Die jongen zitten daar. En Hans man zit daar. Test. Kan niet? Ik hoor mezelf helemaal niet. Nee, maar het is ook niet zo goed. Is goed. Zachtjes. Even Het is goed, schat. Veel later. Kunnen jullie me horen? Ja, ik hoor. Oké. Mijn naam is ook Hans, maar ik ben natuurlijk niet zo'n dichter als Hans Plomp die links naast mij zit. Toen ik 21 was, heb ik dit korte gedicht geschreven. En dat is het enige gedicht wat ik in mijn hele leven heb gemaakt. Het gedicht heet Diepte. Diepte. Diepte is donker en licht. Het gezicht beproefd, gegroefd en toch vol zonneglans. Mens in balans. Dankjewel. canvas, staring canvas. Wandering we grow without light, without light, without day, without a beacon. Journeys become endless in my mind. I can't help but think that it all comes so naturally to you. So please be more nuanced, more, more subtle and nuanced in your way. <laughs> Coca-Cola sherry flavor, Red Bull energy drink, Red Bull energy drink sugar free, Red Bull The summer edition aardbeien smaak, Heineken 0.0, Spa Reine, Spa Intens, Spa Revive Citroen, Lipton Sparkling Water, Lipton Sparkling Iced Tea, Lipton icy greens, Oasis Tropical, Oasis Tropical Mango. Starbucks Rippersoft Espresso, No Added Sugar. Fristie, Chocomel, Fanta Orange. Fanta Sprite Zero. AA Chill High Energy. Juicy Green Tea Mango Chamomile. Monster! actief gedicht. Ja? Oké, okay, ik ga dingen zeggen, want dan gaat Jos het gedicht zoeken. Ehm, jullie mogen namelijk stampen op de grond. Op welk ritme, Jos? Dat legt het vast uit. Kom je maar even. Marching. Ja, gewoon dit marching. Oké, eh, heel goed. Heb je dat? Het volgende gedicht is een marcheergedicht. Uh, het heet Hoomba van Ellen Ginsberg. Um, want er wordt nogal veel gebombardeerd. Ja. En dat doet ons nogal veel pijn. En daar worden we nogal boos van. Dus ik hoop dat je dat kan kanaliseren in een slang. Ja? Oké, ook als je kleermaker zit. <laughs> ruig Ruigoor.